9 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Duitsland denkt dat in de toekomst mogelijk grootschalige fusies of nationalisering nodig kunnen zijn. De Duitse minister van Economische Zaken Altmaier stelt dat de ontwikkelingen in de industrie op dit moment zo snel gaan dat die omstreden middelen in sommige gevallen zijn geoorloofd. Altmaier noemt een aantal cruciale bedrijfstakken die de staat, mocht het nodig zijn, actief zal ondersteunen en beschermen tegen bijvoorbeeld vijandige overnames uit het buitenland. Het zijn onder meer de auto-industrie, de machinebouw en de metaal Industrie. In Duitsland is ook veel kritiek op het eventueel versoepelen van regels voor fusies en dergelijke. Almere heeft de kavelprijzen van een nieuwe wijk bijna verdubbeld. Voor een kavel met woonbestemming in de wijk Oosterwold... is de prijs per vierkante meter gestegen van 42 naar 74 euro. Toekomstige bewoners zijn verbouwereerd. Een gedupeerde zegt dat hij voor zijn beoogde stuk bouwgrond... ongeveer 60.000 euro meer moet gaan betalen. De gemeente laat weten dat er een overgangsregeling is, maar die geldt alleen voor mensen die al een intentieovereenkomst hadden getekend. Zij mogen gebruik maken van de oude tarieven. De verhoogde tarieven zijn marktconform, zegt de gemeente. En tegen een vrouw van 35 is twee jaar gevangenisstraf geëist voor het gooien van een brandbom. Die heeft ze volgens het OM in september vorig jaar gegooid naar een woning in Leiden. De vrouw dacht dat daar de nieuwe partner van haar ex-vriend woonde. De fles met een brandbare vloeistof ketste af tegen een balkon en kwam op de auto van een buurman terecht. Die auto vloog in brand. Er was pas bewijs tegen de vrouw toen twee van haar vriendinnen de politie vertelden dat zij erbij waren toen de vrouw thuis de brandbommen maakte. Ze hadden de vrouw niet kunnen tegenhouden, verklaarden de twee. Het weer, het is droog en een graad of 7. Morgen af en toe motregen of regen. Vooral in het noordwesten kan veel vallen. Het wordt 5 tot maximaal 8 graden.